Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Blije en opgeluchte gezichten in Groningen. Na dik 60 jaar gaat de gaskraan definitief dicht. Gisteravond ging de Eerste Kamer akkoord met een wet die de sluiting regelt. Peter van het Groninger Gasberaad, dat is een club die zich inzet voor bewoners in het aardbevingsgebied, kon het bijna niet geloven. Historisch, echt historisch. Hier is heel veel strijd en... Eh, eh, ja, heel veel mensen hebben hier eh, echt wakker van gelegen. En dit is, is toch een, één onderdeel van. We zijn er nog lang niet, er moet nog veel gebeuren. Maar dit is toch wel een historisch moment. Begin deze maand leek het er nog op dat de Eerste Kamer de stemming zou uitstellen... omdat de VVD en andere partijen zich ineens zorgen maakten over gastekorten. In de Tweede Kamer zorgde dit voor woedende reacties. Uiteindelijk trok de VVD het plan in. Israël heeft Rafa in het zuiden van Gaza opnieuw vanuit de lucht aangevallen. Een huis werd geraakt en bewoners, waaronder kinderen... zijn volgens Palestijnse media om het leven gekomen. We weten niet om hoeveel mensen het gaat. En de stationshal van Delft ligt vol glasscherven. Vannacht was daar een harde knal te horen. Er was een explosie voor de deur van een geldwisselkantoor. Op beelden is te zien dat de puif flink beschadigd is geraakt. Een deel van de hal is door de politie afgezet. En een lekkere avond voor Ajax, want ze staan in de bekerfinale. Na verlenging werd de halve finale met 2-1 gewonnen van Feyenoord... dankzij een penalty van Sherida Spitsen. Feyenoord-trainer Jessica Torni is alsnog hartstikke trots op haar ploeg. Natuurlijk hoop je dat je die finale haalt en je gaat voor die finale. Maar ik ben echt trots op wat die meiden hebben laten zien. En eh, we zijn strijdend te gegaan. Eh, en we hebben vandaag echt absoluut laten zien dat we Feyenoord eh, waardig zijn met eh, ja, hoe we hebben gevochten voor, eh, voor tot de laatste minuut. En vanavond spelen Excelsior en Fortuna Sittard de andere halve finale. De finale is eind mei. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en af en toe pittige buien. Maar tussendoor ook best wat zon. Het wordt vandaag max een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in Noord-Holland en die staat op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Dus af het Avenhoorn en Permanent Zuid staat 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En ook nu de N247, die komt net binnen Hoorn richting Amsterdam.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Groninger Bodembeweging is blij dat de gaskraan in Groningen definitief dichtgaat. De Eerste Kamer stemde gisteravond in met een wet die die sluiting regelt. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. De fiscale opsporingsdienst de FIOD onderzoekt mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland... om vervolgens vanuit het buitenland met hun DigiD toeslagen aan te vragen. De koning en de koningin van Spanje komen op staatsbezoek. Ze worden in Amsterdam ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En voor het eerst is ook prinses Amalia betrokken bij dat staatsbezoek. Het weer geregeld zon, ook een bui met wat onweer en het wordt maximaal 10 graden. ZFM. street while you're thinning up the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're thinning up the slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. summer, summer. their lives looking behind. in our way. But we climb a step every day. ZFM. to stay open when you're dizzy with anger. When your dreams have been.